is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Slowakije als laatste van de 17 eurolanden over versterking van het Europese noodfonds. Die kan alleen doorgaan als alle parlementen voorstemmen. Maar in Slowakije ligt de zaak heel moeilijk. In het parlement is er voorlopig geen meerderheid voor, omdat een kleine liberale regeringspartij zich verzet. Gisteren hebben de vier coalitiepartijen drie uur lang gepraat, maar dat levert er niets op. De liberale partijleider leek niet van plan te buigen. Hij noemt het versterkte noodfonds een weg naar de hel. De sociaal-democratische oppositie is in principe wel voor, maar wil alleen voorstemmen als er nieuwe verkiezingen komen. De Bosnisch-Servische ex-generaal Mladic is met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Een van zijn advocaten heeft in een Servische krant gezegd dat Mladic in het Brodovo ziekenhuis in Den Haag ligt. Het Joegoslavië-tribunaal heeft het bericht niet bevestigd. De ex-generaal staat voor het tribunaal terecht voor oorlogsmisdaden. Sinds het begin van het proces klaagt hij al over zijn gezondheid. Vorige week zei hij dat hij last heeft van nierstenen. Volgens een advocaat ging het gisteren slecht met Mladic en is hij daarom naar het ziekenhuis gebracht. Uit het gestrande Griekse containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland stroomt steeds meer olie. Volgens de autoriteiten is 350 van de 1700 ton zware olie in zee en op de stranden terechtgekomen. Het aantal vergiftigde dieren is tot nu toe zeer beperkt. Met olieschermen wordt geprobeerd te voorkomen dat de olie kwetsbare stukken natuur aantast. Door het slechte weer kan er geen olie uit het schip worden gepompt. Het containerschip liep woensdag 20 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland aan de grond. Het weer vannacht bewolkt met vooral in het noorden wat regen, minimaal rond 15 graden.